Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Hugo de Jonge kreeg al in september het advies om een boostercampagne voor te bereiden, zegt de Gezondheidsraad. Gisteren stelden Kamerleden vragen waarom Nederland vergeleken met andere Europese landen zo weinig boosterprikken heeft gezet. Demissionair minister de Jonge zei in het debat dat je zulke vragen eigenlijk moet stellen aan het RIVM en de Gezondheidsraad. Volgens de raad zeiden zij halverwege september al dat alles klaargemaakt moest worden voor een boostercampagne. Het OM wil dat een van de broers die iets te maken zou hebben met de dood van Lotte... twee jaar de jeugdgevangenis ingaat en tbs krijgt. Het meisje van 14 werd begin dit jaar in een sloot gevonden. Na haar dood werden de twee broers opgepakt. Ze hadden allebei een relatie met Lotte gehad. En de jongere broer hoort de eis later. Ook in Italië krijgen kinderen binnenkort een coronaprik. Kinderen tussen de 5 en 11 jaar krijgen een derde van de normale dosis. Er wordt van alles aan gedaan om het op de priklocaties gezellig te maken, zegt correspondent Helene Daan. In de regio Lazio, waar ik woon bijvoorbeeld, komen kleinere centra... waarnaast verplegers en pediaters ook clowns aanwezig zullen zijn. Daar moet je als kind maar net van houden natuurlijk. De kinderen zijn niet verplicht om een prik te halen. Deze supporters stonden vanochtend om 5 uur bij de club om het voetbalteam van Quick Boys Katwijk aan te moedigen. Het team is vroeg begonnen met de training vanwege de coronaregels, want er staat zaterdag een wedstrijd op de planning. Het was best wennen, zegt de keeper. De man ligt nog lekker te slapen, ja. Maar het is nu, uh, ja, staan we met z'n allen op het trainingsveld. Dat was, eh, van de week werd dat in de groepsapp gezet. Zaterdag spelen bij Jong Volendam, dus eh, ze wilden trainen. Nou ja, dan, dan gaan we met z'n allen. Het is waarschijnlijk wel de laatste keer dat de wekker zo vroeg ging, want het team gaat de winterstop in. Het weer. Buien met kans op hagel en natte sneeuw trekken over het land. Maar vanmiddag breekt de zon ook wat vaker door. Morgen regent het vooral in de middag. Het wordt niet warmer dan een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn staat file bij de afrit A van Hoorn 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De rechte rijstrook is dicht.